Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is vannacht geschoten bij een kerncentrale in Oekraïne. Het leek erop dat Russische militairen een van de reactoren hadden geraakt. Maar het bleek uiteindelijk om een trainingscomplex te gaan. Daar brak wel brand uit. De Russen hebben de centrale inmiddels veroverd. Een aanval op een kerncentrale. Dat gaat echt heel ver, vertelt deze oorlogskenner. Omdat, mocht het daar fout gaan, je krachten ontketen die je gewoon niet kunt overzien... en buitenproportioneel veel schade oplevert. Dus eh, net zoals een dam, een stuurdam, ook die mag je niet aanvallen. Dus in dat opzicht is dit wel heel erg opmerkelijk. Een hoop landen maken zich zorgen. In de jaren 80 ontplofte in Oekraïne een kerncentrale in Tsjernobyl. Het zorgde voor enorm veel radioactieve straling en veel doden. De prijzen aan de pomp zijn omhoog geschoten vanochtend. Een liter benzine gaat naar 2,31 euro. De prijs stijgt met 4 cent, de sterkste stijging in één dag ooit. Voor diesel betaal je ook meer dan 2 euro per liter. Het heeft alles te maken met de oorlog. Handelaren zijn bang dat Russische olie minder makkelijk geleverd gaat worden in de toekomst. Brabantse ziekenhuismedewerkers wordt gevraagd om toch te komen werken als ze thuis zitten met corona doen de ziekenhuizen om te voorkomen dat operaties worden afgezegd omdat er te weinig personeel is. Sinds carnaval zitten honderden ziekenhuismedewerkers thuis met coronaklachten. Dus is het een puzzel om de roosters rond te krijgen. We weten welke clubs volgende maand in de bekerfinale staan. PSV en Ajax spelen dan tegen elkaar. De club uit Eindhoven was eerder deze week al door. Ajax kwam er gisteravond bij nadat ze met 2-0 van AZ wonnen. En over twee weken mogen we naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen. Om alvast een beetje in de stemming te komen organiseerde het MBO Landsteden in Zwolle gisteren een verkiezingsfestival. Gezellig met muziek, een drankje en politieke stellingen waar je op moest stemmen. Vertel even, wat staat er? Welke stelling moet je antwoord op geven? Eh, inwoners moeten meer zelf voor het onderhoud van hun buurt gaan zorgen. En wat heb jij gedaan? Eh, ja, groen. Ik heb ook groen gedaan. Ik vind het wel net zo netjes als iedereen een beetje helpt om de buurt netjes en schoon te houden. Met het festival wil de school de studenten bewust maken over de lokale politiek en hoe belangrijk die is. Het weer nog, is helder en koud nu, maar de zon die komt straks op. En die zie je de hele dag vandaag. Vanmiddag wordt het 11 graden. Het weekend blijft zonnig en droog en rond de 8 graden. ZFM, verkeersupdate.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 Twee andere reactoren zouden uit voorzorg zijn losgekoppeld. Volgens het Internationaal Atoomagentschap is er vooralsnog geen verhoogde radioactiviteit gemeten. Acteur Hugo Metzers legt tijdelijk zijn werk neer bij de door hem opgerichte acteursopleiding. Oud-studenten zeiden in de Volkskrant dat Metzers over de grens ging en dat ze zich onveilig voelden.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 Don't go, cause you'll never know. Oh, hey. Don't need drama, I just need one word to get to you. So tell me now, do you want it? Cause these dancing feet don't cry the beat, no Unless it's with you Dancing, beat, beat, beat I want beat, dance another beat, no Unless it's with you beat, not the beat, no Unless it's with you I wanna dance beat, no Unless it's with you with you.